Manik Zampersen met het NOS-journaal. In de VS is de man doodgevonden die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij... zaterdagavond in de buurt van Los Angeles. Het gaat om een man van 72 van Aziatische afkomst. Hij heeft zichzelf om het leven gebracht. De politie vond hem in een busje dat afgelopen avond werd omsingeld en doorzocht. Bij de schietpartij zaterdagavond in een dansgelegenheid in Monterey Park vielen 10 doden en 10 gewonden. Zeven mensen liggen nog in het ziekenhuis. Er is nog niets bekend over het motief van de schutter. Duitsland zal zich niet verzetten als Polen Leopard-tanks naar Oekraïne stuurt. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Beerbok gezegd. De Leopard-tanks zijn van Duitse makelij en daarom moet Duitsland formeel goedkeuring geven om ze naar Oekraïne te laten gaan. Polen had al gezegd de tanks ook te zullen leveren als er geen toestemming zou komen. Het aantal mensen dat na overlijden een orgaan heeft afgestaan... is vorig jaar gestegen naar 285. Volgens de Transplantatiestichting gaat het om een record... en is het cijfer ook weer terug op het niveau van voor corona. In totaal zijn vorig jaar iets meer dan 1400 orgaantransplantaties uitgevoerd... van zowel levende als overleden donoren. Daardoor zijn in veel categorieën de wachtlijsten korter geworden. De wachttijd voor een niet-transplantatie nam wel toe... omdat er daar veel patiënten zijn bijgekomen. In de Krimpenerwaard in Zuid-Holland hebben agenten een man aangehouden... die 167 reed op een plek waar 80 de maximumsnelheid is... De 35-jarige man zat in de auto met twee kleine kinderen. De politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen...